Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De waterschappen in Groningen en Friesland hebben ook vannacht hun handen vol gehad aan de hoge waterstand. Hoewel het grootste gevaar al was geweken, gingen de dijkinspecties de hele nacht door. Op verschillende plekken zijn zwakke dijken verstevigd en er is zoveel mogelijk water naar zee afgevoerd. Ongeveer 800 mensen uit dorpen langs het Eemskanaal hebben de nacht elders doorgebracht. Een deel van de dijk is nog niet stabiel. De stroomstoring in Rotterdam-Noord is voorbij. Zo'n 800 huishoudens kwamen gisteren zonder elektriciteit te zitten door een brand in een transformatorhuisje in de wijk Hilligersberg. Gisteravond hadden de meeste huizen weer stroom, maar 100 huishoudens nog niet. Vannacht kregen die alsnog noodstroom. Ze hebben meer dan 14 uur zonder elektriciteit gezeten. Bij een ongeluk met een luchtballon in Nieuw-Zeeland zijn elf mensen om het leven gekomen. De ballon stortte neer nadat hij een elektriciteitskabel had geraakt. Getuigen zeggen dat ze metershoge vlammen uit de mand zagen komen en dat sommige passagiers in paniek eruit sprongen. Het ongeluk gebeurde op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. In Silvolde in de Achterhoek is een hotelrestaurant zwaar beschadigd geraakt door een brand. Het vuur in herberg Jan ontstond rond twee uur vannacht bovenin het pand. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al uit het dak. Er waren geen gasten meer, de eigenaar en zijn hond konden op tijd naar buiten komen. De Amerikaanse immigratiedienst heeft in mei vorig jaar een Amerikaans meisje ten onrechte uitgezet naar Colombia. Het meisje uit Texas, dat was weggelopen bij haar moeder, werd opgepakt voor diefstal. Ze gaf een valse naam op en zei dat ze uit Colombia kwam. Een maand later werd ze uitgezet. Pas gisteren, ruim een half jaar later, keerde het 15-jarig meisje terug in Amerika nadat haar grootmoeder haar via internet had getraceerd. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regenachtig. In de loop van de ochtend vanuit het noordwesten opklaringen. Maar vooral in het noordoosten kunnen vanmiddag nog wat buien vallen. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files op dit moment. Dit is het overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A4 staan ze tussen Amsterdam en Den Haag. De A12 tussen Utrecht en Venendaal. En de A30, daar wordt gecontroleerd tussen Ede en Barneveld. Ook op andere plekken kan er natuurlijk worden gecontroleerd, want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.